Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Openbaar Ministerie zegt dat er een paar jaar geleden ten onrechte geen DNA is afgenomen bij Bart van U, de verdachte in de zaak Els Borst. Als dat wel was gebeurd was justitie na de dood van Borst eerder bij hem uitgekomen. Van U werd in 2012 veroordeeld voor verboden wapenbezit en had toen DNA-materiaal moeten afstaan. Maar hij heeft nooit een oproep gekregen, zegt het OM. Er is meer fout gegaan, Van U was verward en had waandenkbeelden. Het is nooit gelukt om hem daar daarvoor te laten behandelen. Daarom is het OM een onderzoek gestart. In Spanje zijn tien doden gevallen toen een Griekse F-16 tijdens het opstijgen crashte op stilstaande vliegtuigen. Dat gebeurde op een militaire basis bij Albacete. De doden zijn twee Grieken en acht Fransen. De Griekse F-16 zou zijn neergekomen op een platform waar vliegtuigen klaarstaan om op te stijgen. Een deel van het VND-personeel wil naar de rechter stappen om een loonsverlaging tegen te houden, dat zegt de FNV. De directie van VND heeft aangekondigd dat de lonen de volgende maand bijna 6% omlaag moeten, omdat het slecht gaat met de warenhuizen. FNV wil eerst kijken of dat inderdaad gebeurt en dan eventueel een rechtszaak beginnen. In Turkije zijn nog geen zes mensen gearresteerd in verband met de moord op twee Turkse Nederlanders op kerstavond. Onder de arrestanten zou een van de schutters en de opdrachtgever zijn. Vorige week werden er ook al tien mensen opgepakt. Een van de twee doodgeschoten Turkse Nederlanders was een hoofdverdachte in het Amsterdamse liquidatieproces. KNVB-voorzitter Michael van Praag wil voorzitter worden van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij werpt zich op als tegenkandidaat van de omstreden Zwitserse Sepp Blatter, die de FIFA al bijna 17 jaar leidt. Volgens Van Praag is het hoog tijd dat de FIFA weer helemaal in het teken van voetbal komt te staan. Het weer. Er kan nog een enkele bui vallen. Minima vannacht iets boven het vriespunt. Het kan plaatselijk glad worden.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 leader trouble in all forms and structures. Seduce and sedate me. Good night to New Orleans. What's a body got to do to get a drink of soda pop around here? Here, here, here, here. ZFM. van Zandvoort, op 106.9 FM.